8 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Chemiecomplex Gemmelot heeft excuses aangeboden voor de giftige rook... die twee weken geleden ontsnapte van het terrein. In een verklaring schrijft Gemmelot dat het er alles aan gaat doen... om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen. De rook, die stikstofoxide bevatte... was afkomstig van een van de salpeterzuurfabrieken bij Geleen. Volgens Gemmelot was het ongeluk het gevolg van een combinatie van menselijke en technische oorzaken. Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie... moet met spoed worden geopereerd aan zijn galblaas. De politicus van 64 heeft zijn vakantie in Oostenrijk ervoor onderbroken... en keert voor de operatie terug naar Luxemburg. In het ziekenhuis zal zijn galblaas worden verwijderd. Juncker treedt binnenkort af als hoogste baas van de Europese Unie. Hij wordt opgevolgd door de Duitse Ursula von der Leyen. FC Utrecht wil dat het dak van het stadion Galgenwaard nogmaals wordt gecontroleerd. Het stadion is door dezelfde bouwers gebouwd als het AZ-stadion... waarvan een week geleden een deel van het dak instortte. Een eerste visuele inspectie van het Utrechtse stadion deze week leverde geen bijzonderheden op. Maar de club is er niet gerust op. FC Utrecht eist extra onderzoek naar de lasnaden en lasverbindingen in het dak. De eigenaar van de Galgenwaard is daarmee akkoord. Wanneer het nieuwe onderzoek wordt uitgevoerd is nog niet bekend. Filmanimator Richard Williams is overleden. Het werk van de Canadese Brit werd wereldberoemd door de film Who Framed Roger Rabbit uit 1988. Williams was een pionier op het gebied van computeranimaties in films. Hij was al langere tijd ziek. Richard Williams was 86 jaar. En het weer.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 can't have you type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. guess I'm pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.